12 uur. Goedemiddag, ik ben Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge heeft wat uit te leggen over geld dat is uitgegeven aan coronaspullen. Zijn ministerie gaf vorig jaar dik 5 miljard euro aan belastinggeld uit... aan onder meer mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Maar het is helemaal niet duidelijk wat daar nou mee is gebeurd. Mijn collega Roel Bolsjes legt het aan je uit. Dat wil niet zeggen dat al dat geld, dat al die miljarden door het eh, putje zijn gespoeld. Maar Volksgezondheid heeft bijvoorbeeld eh, wel beademingsapparatuur eh, betaald... maar er is nooit een bewijsje gekomen dat dat daadwerkelijk geleverd is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor heel veel testmateriaal. Dus eh, we weten van ruim 5 miljard bij Volksgezondheid niet of het eh, rechtmatig is uitgegeven of niet. Ook ligt er een grote voorraad spullen in een magazijn, maar een deel van die coronaspullen is maar beperkt houdbaar. Bij een explosie in Rotterdam afgelopen nacht is een vrouw zwaar gewond geraakt. Volgens de politie is er iets in het huis gegooid. Buurbewoners denken dat het om een vergisbom gaat, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Het ging al gelijk te ronden, ja, dat het verkeerd huis is. Ja, dat ken niet om eigenlijk. De vrouw ligt met brandwonden in het ziekenhuis. In de aanloop naar het Eurovisie Songfestival zijn tien mensen positief getest op corona. In totaal gingen er 20.000 van die tests doorheen bij personeel, journalisten en de deelnemers. Volgens de organisatie is er niemand besmet geraakt in Ahoy. Het ging vooral om bijvoorbeeld beveiligers of chauffeurs die thuis besmet raakten en vlak voor hun volgende dienst positief werden getest. En een hoop mensen zijn al verregend op het terras. Voor het eerst in maanden mochten de tafels en stoelen ochtends al naar buiten. Sommige kroegen gingen meteen om 6 uur vanochtend open en gasten konden ook meteen aan het bier. Het hoeveelste pilsje is er al? Nou, een derde. We moeten, de ben er op, dan ben op tijd bij, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar je moet gewoon een beetje rustig gaan beginnen, hè? De dag is nog vroeg. Eh, hij kan nog tot 8 uur vanavond blijven zitten. Andere versoepelingen die vandaag ingaan. Sportscholen gaan weer open en ook pretparken en dierentuinen mogen weer bezoekers ontvangen. Morgen gaan de bibliotheken weer open. Het weer. Er trekken buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ook wat zon zon. Het is een graad of 14 vanmiddag. Morgen blijft het op veel plekken droog en is het ook wat warmer. 14 tot 17 graden. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel.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 reach my destination. mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone, you went and left me with these sleepless nights You took my warmth heart nights spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started heart. You don't know how. days of young, I run for cover. There's no one here to save you from yourself, and you'll discover it's hard. You don't know how to carry on. Give me the bomb so I can blow off my song. MTV, the cream of this man, position, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat low for Armageddon. I'm nifty, the fans, part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim.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 Please hurry. Just come kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden dat ik er rust meteen zag. En dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier leven. Maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er rustpunt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment. Jij bent zoveel sterker dan je denkt. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. 1100 mensen en acht stichtingen klagen Tata Steel in IJmuiden aan... voor het willen zijn wetens uitstoten van kankerverwekkende stoffen. Ze willen dat het staalbedrijf onveilige fabrieksonderdelen sluit. De Europese Commissie heeft niet goed uitgelegd... waarom de 3,4 miljard euro aan Nederlandse staatssteun voor KLM is toegestaan vindt de Europese rechter. De commissie moet de steun opnieuw beoordelen. Tot die tijd hoeft KLM het geld niet terug te betalen. En zo'n 350 dak- en thuislozen in een corona noodopvang in Amsterdam... worden vanaf eind mei gevaccineerd. Nu stap 2 van het openingsplan van het kabinet is ingegaan... wordt de extra opvang voor daklozen ook langzaam afgebouwd. Op 2 juni sluiten de deuren. Het weer, buien vanmiddag die soms fel kunnen zijn... maar tussendoor ook zon en het is ongeveer 14 graden. <laughs> Tell him I come. Small time alongside JW.